Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het reddingswerk in de overstroomde kloof van Raganello in het zuiden van Italië verloopt moeizaam. Reddingswerkers zijn er op zoek naar slachtoffers nadat het rivierwater in de smalle kloof door zware regenval gisteren snel was gestegen. De sterke waterstroom nam wandelaars mee die in de kloof over de rotsen liepen. Zeker elf mensen zijn daardoor overleden en vijf mensen worden nog vermist. 23 mensen zijn gered, onder wie een meisje van 10. De huizenprijzen blijven stijgen. Volgens het CBS werd er in juli gemiddeld 9% meer betaald voor een huis dan in dezelfde maand vorig jaar. Koopwoningen zijn nu al een paar maanden duurder dan ooit. De gemiddelde verkoopprijs is bijna 291.000 euro. Sinds het dieptepunt in 2013 zijn de prijzen al met ruim 30% gestegen. In een poging om de, de hyperinflatie in Venezuela tegen te gaan... heeft de regering een nieuwe munt ingevoerd. Om chaos te voorkomen bleven de banken gisteren dicht. Die hebben de betaalsystemen omgezet en pinautomaten gevuld met het nieuwe geld. Ook veel winkels bleven dicht. De nieuwe munt moet het makkelijker maken om contant te betalen... want voor een grotere aankoop was inmiddels een koffer vol bankbiljetten nodig. Economen verwachten dat het effect tijdelijk is, want president Maduro neemt ook maatregelen die de inflatie juist versterken. Zo wil hij het minimumloon met ruim 3000 procent verhogen. In Marokko wordt de dienstplicht opnieuw ingevoerd. De koning heeft een wet goedgekeurd. De dienstplicht geldt voor mannen en vrouwen tussen 19 en 25 jaar. Het is niet duidelijk of die ook geldt voor Marokkanen die ook een andere nationaliteit hebben, bijvoorbeeld de Nederlandse.